Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zet de komende tijd 100 extra medewerkers in. De dienst heeft het extra druk gekregen doordat vorig jaar veel Syrische vluchtelingen een verblijfsvergunning hebben gekregen vanwege de oorlog in hun land. Gezinsleden van die asielzoekers kunnen een aanvraag indienen om ook naar Nederland te komen. Elke week komen er 700 van zulke verzoeken binnen bij de dienst. De wachtlijst is daardoor inmiddels opgelopen tot 12.000 aanvragen. Met de extra medewerkers medewerkers moet achterstand bij de IND in de loop van het jaar zijn ingelopen. Privégegevens van wereldleiders zijn in november bij de verkeerde mensen terechtgekomen. Dat kwam door een fout rond de G20-top in het Australische Brisbane. Per abuis werd een e-mail gestuurd naar de organisatie van het Aziatisch kampioenschap voetbal. Daarin stonden namen, geboortedata, paspoortnummers en visanummers van 31 wereldleiders, onder wie president Obama, president Poetin en bondskanselier Merkel. De geadresseerde van de e-mail trok aan de bel. En daarna werd door Australië de conclusie getrokken dat de mail hoogstwaarschijnlijk niet verder was verspreid en werd het niet nodig gevonden rugbaarheid te geven aan de vergissing. De lijst met hervormingen voor de Griekse economie is waarschijnlijk afgekeurd door de Europese geldschieters. Vrijdag presenteerde de Griekse regering een lijst met maatregelen die de Griekse economie 3 miljard euro moet opleveren. De Europese geldschieters en de Griekse regering hebben het hele weekend overlegd maar de nieuwe maatregelen zouden niet hard genoeg zijn. De regering van premier Tsipras zou niet echt durven ingrijpen op de arbeidsmarkt of in het pensioenstelsel. Daardoor komt er pas op lange termijn geld vrij. Het weer, geregeld zon, ook een enkele bui. De westenwind is krachtig, vanochtend langs de kust nog hard tot stormachtig. Het wordt een graad of 9. Vanavond gaat het regenen. Morgenochtend aan zee kans op westerstorm.